dat de zaak rond is voordat maandag de beurshandel begint. Britse minister Fox van Defensie ligt onder vuur in eigen land. Premier Cameron wil morgenochtend de resultaten van een onderzoek hebben... naar de band tussen Fox en de zakenman Warity. De twee zijn al jarenlang goede vrienden. De zakenman zou toegang hebben gehad tot het ministerie van Defensie... en Fox hebben vergezeld op buitenlandse reizen. Ook regelde Warity een onofficiële ontmoeting tussen zakenmensen en de minister... Werty droeg visitekaartjes bij zich waarop stond dat hij adviseur was van Fox, ook al had hij geen enkele officiële functie. Fox gaf vrijdag zelf opdracht tot een onderzoek waaruit moet blijken of hij zijn publieke verantwoordelijkheid als minister heeft laten beïnvloeden door privébelangen. Fox zegt dat hij zich zal neerleggen bij de conclusies van het onderzoek. Het weer wisselend bewolkt en droog. Het is 2 tot 6 graden. In het oosten kans op vorst aan de grond. Overdag regenachtig. Het wordt dan een graad of 13.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 really couldn't help but stare. I knew I had to meet that girl, but I just kept standing there. was just another day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 you.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 你长得好。 het gezien, niets aan de hand internet. www.zfmzandvoort.nl Be armed with your love and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 bij was. En dat ik dan Jim uit Idols was. Ik dan die dikke uit de jury was. En wij dan nog steeds blij was. mezelf was, dat ik alles was steeds, jij dan nog steeds, en wij dan nog steeds, wij wonen. your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 Die stond gepland voor eind dit jaar, maar de militairen vinden dat de politie niet goed genoeg is uitgerust en dat agenten slecht zijn gemotiveerd. Daarnaast vreest het leger dat het geweld in de steden zal toenemen als de laatste 44.000 Amerikaanse militairen Irak eind dit jaar verlaten. In een aantal gebieden zijn nog steeds strijders van Al-Qaeda en andere terroristen actief. De politie kan het volgens het leger niet aan om hen te bestrijden. Dagelijks vinden nog bomaanslagen en moorden plaats in Iraakse steden. In Denemarken zijn zeker twee doden gevallen na een brand en verschillende explosies in een voormalige militaire opslagplaats. Volgens de politie lijkt het erop dat in het gebouw in de stad Store Anst illegaal vuurwerk werd opgeslagen. De brand brak gistermiddag uit, waardoor is nog onduidelijk. Kort daarop volgden de explosies. Zo'n 170 bewoners van huizen in de buurt werden geëvacueerd. Enkele uren later konden hulpverleners het gebouw in en tussen het puin vonden